voor spoedige start. Jobboot met het NOS-journaal. Fietsaccessoires Halfords maakt toch een gedeeltelijke doorstart. De franchise-nemers nemen 17 winkels over, plus de voorraad van nog eens 9 winkels. Daardoor blijven zo'n kleine 100 voormalige halfords medewerkers aan het werk. Het bedrijf met 130 winkels werd in oktober failliet verklaard. De 28 winkels van franchise-nemers konden doorgaan. Door de overname blijven zeker 45 winkels van Halfords open. Dagblad Trouw mocht journalist Perdiep Ramizar op staande voet ontslaan. Dat vindt de rechter. Ramizar had een kort geding aangespannen tegen zijn voormalige werkgever. Trouw stuurde de journalist in november de laan uit... nadat er twijfel was ontstaan over de juistheid en de bestaan van bronnen in zijn artikelen. De krant kondigde een feitenonderzoek aan. Op basis van de uitkomsten daarvan trok Trouw vorige week 126 artikelen van de journalist in. De omstreden film The Interview wordt op eerste kerstdag toch in een aantal Amerikaanse bioscopen vertoond. Filmmaatschappij Sony Pictures heeft daarvoor toestemming gegeven. Eerder werd de première van de komedie uitgesteld na dreigementen van hackers. De filmcomedie gaat over een complot om de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un te vermoorden. Volgens de Amerikaanse regering zijn de bedreigingen van hackers afkomstig uit Noord-Korea. Het is niet bekend in hoeveel bioscopen die interview uiteindelijk te zien zal zijn. Bestuurders bij woningcorporaties en zorginstellingen mogen volgend jaar toch meer blijven verdienen dan het ministersalaris van 178.000 euro. Gisteren ging de Eerste Kamer akkoord met een nieuw maximuminkomen in de publieke sector per 1 januari. Maar de ministers Schippers en Blok vinden het te kort dag om het maximumsalaris ook in te voeren bij zorginstellingen en woningcorporaties. Voor topmensen in die sectoren blijft voorlopig het huidige maximum van 230.000 euro gelden. Het weer vanuit het noordwesten bewolking en motregen. Vannacht en morgen overdag regen, later opklaringen en ook af en toe zon. Het wordt ongeveer 9 graden. Eerste kerstdag geregeld zon, maar ook kans op winterse buien. De temperatuur daalt naar 5 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staat nog een file op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij de afrit Haarlem-Zuid, 2 kilometer. Maar die file lost heel snel op nu alle rijstroken weer zijn geopend.